Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In de omgeving van Moerdijk zijn geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gevonden na de brand bij Shell. Het waterschap liet monsters van acht locaties in de Hoekse Waard en Zwijndrecht onderzoeken. En ook werden rioolwaterzuiveringen gecontroleerd, maar er werden geen problemen gevonden. Wel zat er volgens het waterschap een minimale hoeveelheid ethylbenzeen in het rioolwater van Zwijndrecht, maar die lag ver onder de norm. De aanslag op het Joods Museum in Brussel heeft een vierde leven geëist. Volgens het federaal parket in België is de museummedewerker die bij de aanslag zwaar gewond raakte bezweken aan zijn verwondingen. Op zaterdag 24 mei opende een gewapende man het vuur op mensen in het museum. Er is inmiddels een verdachte opgepakt die de afgelopen tijd in Syrië heeft gevochten, maar hij ontkent de aanslag te hebben gepleegd. Een vrouw van 21 uit Zevenaar zou eind 2011 haar baby hebben gedood in het hotel waar ze stage liep. Justitie eist twee jaar voorwaardelijke zelfstraf tegen haar. De vrouw zou haar kind hebben gebaard in een toilet van het hotel. Later werd het lichaam van een pasgeboren meisje gevonden in de kofferbak van haar auto. De vrouw zegt zich niets te kunnen herinneren. Ze zou haar baby hebben gedood omdat ze dacht dat haar vader de zwangerschap niet zou goedkeuren. Volgens deskundigen is de vrouw sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Later deze maand doet de rechter uitspraak in de zaak. Het weer blijft vanavond lang zonnig en droog.